Kwetsbare groepen als zwerfjongeren, dementerende ouderen en mensen met psychische problemen krijgen intensieve begeleiding van een hulpverlener. Die helpt bij het zoeken naar een huis, werk en zorg. De nieuwe aanpak is een proef die loopt tot 2014. Op Aruba kunnen probleemjongeren van 18 jaar en ouder binnenkort een semi-militaire training krijgen. Zo vergroten ze hun kansen in de maatschappij, zegt staatssecretaris Bijleveld van Koninkrijksrelaties. Zij steekt geld in het project op Aruba. Het moet in augustus beginnen. Op Curaçao bestaat al een project met militaire inslag voor probleemjongeren. In Griekenland staken vandaag de ambtenaren tegen de komende bezuinigingen. Scholen en openbare gebouwen zijn dicht. Ziekenhuizen behandelen alleen noodgevallen en de luchtverkeersleiding werkt niet. Op het vliegveld van de Griekse hoofdstad Athene zal geen enkel toestel landen of vertrekken. In verband daarmee zijn vanaf Schiphol zeker drie vluchten geannuleerd. De regering van Haiti heeft het dodental na de aardbeving opnieuw verhoogd tot 230.000. De verwachting is dat het nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers die door familie zijn begraven zijn niet in de officiële cijfers verwerkt, zegt de regering. Vandaag komen twee chirurgische teams van hulporganisatie Cordate mensen in nood terug in Nederland. Ze hebben in de hoofdstad Port-au-Prince operatiekamers ingericht. Ook Honda roept auto's terug naar de garage. In de Verenigde Staten en Canada wil Honda 420.000 auto's nakijken... omdat er problemen kunnen zijn met de airbags. Het gaat om vijf modellen, die zijn verkocht in 2001 en 2002. Gisteren maakte concurrent Toyota bekend dat er wereldwijd 430.000 auto's naar de garage terug moeten voor problemen met de remmen.